4 uur. Waterbalgemoed met het NMS Journaal. De Amerikaanse president Trump beveelt slachterijen open te blijven... om de voedselvoorziening niet in gevaar te brengen. Enkele tientallen slachthuizen waren al gestopt met de vleesverwerking... uit angst voor coronabesmetting onder het personeel. Nu Trump ze heeft bevolen om door te werken... zijn de bedrijven niet meer zelf aansprakelijk... voor eventuele nieuwe ziektegevallen op de werkvloer. Vakbonden zijn boos en vinden dat de president de gezondheid van de slachthuismedewerkers in gevaar brengt. Individuele muzieklessen zijn ondanks de coronamaatregelen toegestaan... als de voorschriften als anderhalve meter afstand worden nageleefd. Dat laat minister van Engelshoven weten na vragen uit de Tweede Kamer en uit de muzieksector. De koepel voor amateurmuziek KNMO adviseert de individuele muzieklessen zoveel mogelijk weer op te starten. Groepslessen mogen nog niet. De directeur van een Twentse thuiszorgorganisatie die in 2016 failliet ging... is door de rechter persoonlijk aansprakelijk gesteld voor niet betaalde pensioenpremies. Ze moet ruim 9 ton betalen aan pensioenfonds PFZW. Volgens de Volkskrant is haar bedrijf Solus ATZ opzettelijk failliet verklaard... en speelde ze daarbij zelf een dubieuze rol. Doelman Eddie Pieters Graafland is overleden. Wordt beschouwd als een van de beste keepers uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Pieter Schraafland begon in 1951 bij Ajax... en vertrok zeven seizoenen later voor een toenmalig recordbedrag van 134.000 gulden... naar de aartsrivaal Feyenoord. Hij bleef de Rotterdamse club tot zijn afscheid in 1970 trouw. Tijdens zijn allerlaatste wedstrijd won Feyenoord de Europa Cup 1. Verder kwam Eddy Pieters Graafland tussen 1957 en 1967 47 keer uit voor het Nederlands elftal.